Hij was een cliënt van die zorgboerderij, maar werd er weggestuurd. En toen begon de ellende, vertelt deze verslaggever van Rijnmond. Ze heeft eerst een wapen aangeschaft in 2022. Louter om te testen op een onbekende man in Vlissingen. Om te kijken of het werkte. Dat deed het. Hij schoot de man dood. Toen is hij twee dagen later naar de zorgboerderij gegaan. Is willekeurig om zich heen gaan schieten. Twee doden, twee gewonden. Hij heeft bewust een bloedbad aangericht om wraak te nemen. Dat is de lezing van het Openbaar Ministerie. En dat Openbaar Ministerie eist dit keer geen levenslang... maar 30 jaar cel en tbs, omdat John S. behandeld moet worden. Bij een levenslange gevangenisstraf kan die in theorie na 28 jaar weer vrijkomen zonder behandeling. In Egypte zijn drie mensen levend teruggevonden nadat gisteren een boot met toeristen was gezonken. Vier anderen die zijn gevonden hebben het niet overleefd. De boot kwam op de Rode Zee in de problemen, zegt correspondent Joost Scheffers. Het schip was gekapseist, het was ondersteboven geraakt in het water... waardoor eigenlijk alle kajuiten vol liepen met water. En ja, waarschijnlijk zijn de mensen die echt diep in hun kajuit zaten... niet op de tijd gealarmeerd om zich eh, in veiligheid te brengen. Gisteren werden er al tientallen toeristen uit het water gered. Een nieuwe spoorstaking is voorlopig van de baan. ProRail en vakbond FNV gaan weer aan tafel om te overleggen over de nieuwe CAO. Spoormedewerkers staakten de laatste weken meerdere dagen omdat ze ontevreden waren over het aangeboden loon. En pas op als je voor je kinderen magnetische bouwsets van de Aldi hebt gekocht. De sets met dino's en dierentuindieren kunnen gevaarlijk zijn. De pootjes met magneten kunnen loskomen. Als jonge kinderen die inslikken kunnen ze elkaar aantrekken en dat kan weer zorgen voor darmverstoppingen of andere lichamelijke klachten. Als je zo'n bouwset tussen 2 en 4 november hebt gekocht...